Jelle Visser met het NOS-journaal. In de maanden maart tot en met juni zijn ruim 10.000 Nederlanders overleden door het coronavirus. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend... op basis van doodsoorzaakverklaringen ingevuld door artsen. Volgens het CBS stierven meer mannen, 53 dan vrouwen, 47 aan corona. De gemiddelde leeftijd van de mannen was bijna 80 jaar. Bij vrouwen was dit bijna 84 jaar van alle coronadoden ontving 60% langdurige zorg... zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen... en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. In Rozenburg bij Rotterdam is een jongen van 17 overleden aan de gevolgen van een steekpartij. De jongen werd bloedend op straat gevonden. Agenten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. Niemand is nog opgepakt. Een jaar na de invoering van nieuwe brandstoflabels... kiezen meer Nederlanders voor een premium benzine met minder bioethanol. Dat schrijft de Telegraaf. De groenere E10-benzine met 10% bioethanol is vorig jaar geïntroduceerd om de CO2-uitstoot te beperken. Maar juist de verkoop van duurdere E5-benzine met minder bioethanol is met 20% gestegen. Veel automobilisten vrezen dat hun oudere auto niet bestand is tegen de invloed die ethanol op de motor heeft. Zo zouden de aluminiumonderdelen kunnen worden aangetast, net zoals sommige slangen en afdichtingen. Een Apache-gevechtshelikopter van de luchtmacht heeft gisteravond een voorzorgslanding gemaakt in een weiland in de omgeving van Elburg. Waarom de helikopter de landing in het weiland maakte is niet bekendgemaakt. Het toestel bleef vannacht in de polder staan. Een technisch team van Defensie doet onderzoek. En dan het weer. De bewolking overheerst. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen, maar achter de neerslag klaart het op. Het wordt vandaag een graad of 15 en er staat een matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige zuidoostenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staat een korte file op de N247 Amsterdam richting Hoorn... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer... met daar zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like, it feels like you.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 lost that I got her. Not lost in chasing the thrill. I bet you will be a good martyr. Late twenties are making me feel, make me feel like that. Lost dreams slip away in my head. Desire has different souls, like forbidden fruits. We don't need a digest. I miss a lot of people I met. Balancing the time I can't spend. Maybe we should start a family. These late twenties in the end. I'm not a kid I used to be like. Don't wanna sleep, let me be your guide. Make memories, holding you tight. Next to my career, not enough hours in a day, oh yeah. Can't keep up with everything, I swear, I swear. Out there in these cold night nights, always on the road in my mind. Oh yeah, what should I bring or leave behind? Stand making me feel like that. Making me feel like that. Making me feel like, yeah, yeah, yeah, yeah. Making me feel like that. Making me feel like that. Making me feel like that. Making me feel like out there in these cold night nights. Always on the road in my mind. What should I bring or leave behind? Late twenties I.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 找不到。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 Een Apache-gevechtshelikopter van de luchtmacht moest gisteravond een voorzorgslanding maken in een weiland bij Elburg. Het toestel bleef vannacht in de polder staan en wordt onderzocht. Het weer, bewolking en regen. Het wordt vandaag een graad of 15 en er staat een matige zuidoostenwind. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het comenzó a verme.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 Gracias. sold my soul to the devil for a designer. They said, go to hell, but I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going, cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die. might be sit ZFM Zandvoort. Yeah.